Kasper Meijer met het NOS-journaal. Een bedrijfspand in Almelo is volledig uitgebrand. In het gebouw zaten onder meer een kringloopwinkel, een sportschool en een pakketdepot van Pornel. Er was niemand aanwezig toen de brand rond 9 uur gisteravond uitbrak. Rond half 2 gaf de brandweer het zijn brandmeester, maar het nablussen kan nog uren duren. Het pand was niet meer te redden. De oorzaak van de brand is nog niet bekend. Minister Ollongren van Defensie verwacht binnen een paar weken een besluit over de levering van tanks aan Oekraïne. Dat zei ze in Nieuwsuur. De kwestie stond centraal op de defensietop in de Duitse Ramstein. Ollongren benadrukt dat alle westerse landen Oekraïne blijven steunen... en dat het land veel wapens krijgt. Maar Duitsland en veel andere landen twijfelen over de levering van Leopard 2 tanks. De jongerenafdeling van de PvdA, de so jonge socialisten, is zo goed als failliet, schrijft NRC. Het zou komen door financieel wanbeheer. Meer dan een ton aan uitgaven door twee voormalige penningmeesters is niet verantwoord, zegt het huidige bestuur van de jonge socialisten. Mogelijk worden de twee juridisch vervolgd. De PvdA heeft in november de jongerenorganisatie onder curatele gesteld. De jonge socialisten met ongeveer 2000 leden kregen in december zijn derde penningmeester in een half jaar tijd. In Burkina Faso hebben veiligheidstroepen 66 vrouwen en kinderen bevrijd... die waren ontvoerd door gewapende mannen. Dat meldt de staatsomroep van het West-Afrikaanse land. De 27 vrouwen en 39 kinderen werden vorige week gekidnapt... vermoedelijk door jihadisten. Zo'n massa-ontvoering was nog niet eerder gebeurd in het land. Burkina Faso heeft sinds 2015 te maken met geweld door extremisten... die banden hebben met Al-Qaeda en IS.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 Maar nu eerst het NOS nieuws van 4 uur.